Hoog in de bergen staat een hutje. Jolari, jolari, Jeske is daar in dat hutje. Jolari, jolari. Met afvalkorn, bier en gluwijn. Jolari, jolari. Zullen wij er goed vanaf zijn? Jolari, jolari. Oh jee, ik moet naar beneden Jollere, jollere, Ik neem een slok, een hele grote. Jollere, jollere. Ons hutje gaat nu zeker knallen. Jollere, jollere, We gaan nu met z'n allen.